Wat de Jong met het NOS-journaal. Thuiszorg staat een grote ontslaggolf te wachten. Actis, de werkgeversorganisatie in de zorg, zegt dat de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen zijn aangekondigd door de bezuinigingen van 2,5 miljard euro. Maar uiteindelijk zullen dit jaar nog zo'n 55.000 mensen in de zorg hun baan verliezen. Het zijn volgens Actis vaak banen in de huishoudelijke zorg. Vakbond de Abfacabo FNV denkt dat er nog veel meer mensen thuis komen te zitten. Want Actis heeft volgens de bond het beëindigen van tijdelijke contracten niet meegerekend. De Amerikaanse regering wil Irak alleen steunen in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS als de leiders van Irak de handen ineenslaan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gezegd in een gesprek met zijn Iraakse ambtgenoot Sebari. Gisteren kregen een Amerikaans vliegdekschip en twee andere marineschepen opdracht om naar de Perzische Golf te varen. Het Pentagon wil de mogelijkheid openhouden om toch tegen ISIS op te kunnen treden als president Obama dat nodig vindt. In Groningen zijn bij een woningbrand in Beerta een oudere man en vrouw om het leven gekomen. Een voorbijganger waarschuwde om drie uur vannacht de brandweer. Toen hij aankwam stond de vrijstaande woning al helemaal in brand. De Groningse brandweer wist de man eruit te halen, maar een poging om hem te reanimeren was tevergeefs. De vrouw werd uren later doodgevonden. Justitie en politie in Panama beslissen morgen hoe het onderzoek naar Chris Kremers en Lisanne Froon verder gaat. Dat heeft een vertegenwoordiger van de families van de meisjes tegen de NOS gezegd. Gisteren werd bekend dat er spullen van de vermiste vrouwen zijn gevonden. Het gaat om een rugzak met onder meer mobiele telefoons, kleding, geld en een camera. Het weer, eventuele mist, lost snel op. Verder in het zuiden en oosten flinke periode met zon. In het westen en noorden hardnekkige bewolking. Bij zon wordt het 20 of 21 graden en onder de wolken 17 tot 19 graden. Er staat een matige noordelijke wind. Morgen wat motregen. De komende week droog met afwisselend wolken en zon en 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.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 Wederom welkom. Aandacht voor de act en het album van de maand. Sterren van Toen, een coverversie van het overbekende If I Needed You. Maar eerst gaan we luisteren naar een drietal songs van het album All My Friends, Celebrating the Songs of Greg Elman.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 De vreugde spat er vanaf en het is dan ook jammer dat Welen en Ilse hun samenwerking nu al beëindigen. Althans, die indruk krijg ik. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. The End of the Line, Red Molly. In eerste instantie dacht ik zou deze singer-songwriter uit Nederland of België komen. Mis, want Robbie komt uit Nashville en schrijft het merendeel van zijn songs zelf. If I Needed You is een van de weinige uitzonderingen. Die song is namelijk geschreven door niemand minder dan Townes van Zandt. Met wie Robbie Hecht de song zingt heb ik nog niet kunnen achterhalen. you come? lady's with me now since I showed her how to lay her lily hand in mine and and lila green she's a sight to see and a treasure for the poor to find you Billy Joe Shaver brak als songwriter door in 1971 toen Outlaw Music grootheid Waylon Jennings een LP opnam met alleen liedjes van hem, Honky Tonk Heroes. Shavers eigen debuut, Old Five and Dimers Like Me, is eveneens een klassieker in het outlaw genre. Shavers Jewels is een schitterende compilatie van 17 nummers met onder andere de klassiekers I've Been to Georgia on a Fast Train en Tramp on Your Street. Ik heb vandaag gekozen voor Cowboy Who Started the Fight. legs on the lady you're walking was tanned to a dark berry brown. Her body was made like a song to be played to the tune of a million a pound. She was a wonder of a woman, I reckon. She's who screwed her head on right. The toast of the world was the long legged girl and the cowboy who started the fight. Well, he just pulled into town to beat up old Green, 1953 Chevrolet pickup truck. Whiskey bumps all over and right front fender falling off. He coasted into an old parking zone. Got out, took his keys, I chunked them down the gutter, turned around, and just walked off. He allowed how his time had been wasted on drinking and running around. He spent half his life searching in barrooms at night for the sweetheart that he never found. And it is plain from the moment their eyes met, they'd wind up in each other's arms. The lady's young life was laid open that night, and the cowboy drank deep of her charms, singing, Hey, hi, hey." from the depths of the sea to the mountains, so hollerin' high. He'd found the best one under God's given sun, yeah. The cowboy, he got lucky that night. While the angel beside him lay sleeping, he silently thanked God above for being a kind hearted father and blessing his life with her love. For one night of love with that woman was more than he knew he deserved. So he found all he had left worth giving, and he gave all he had left to her. He slid back inside his old Wranglers, filled up his boots with his feet, while the subway's beneath New York City stream through the veins of the stream. Yeah, the lady gave up without question. The trophy she'd saved all her life. Then she curled up beside his old weather-worn hide when the cowboy had just laid down and died. Hey, hidey, he went whoop through the street as his soul slowly winged out of sight.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 Intussen liep ze wel al een tijdje rond met nieuw materiaal dat ze graag wereldkundig wilde maken. Daarom vroeg ze in 2007 aan haar fans of die in haar nieuwe album wilden investeren. Een verzoek dat bereidwillig werd gehonoreerd. Haar teksten zijn ene keer grimmig en dan weer geestig. Witty noemen ze dat in de States. Maar in elke song hoor je dat Jill Sobule mededogen voelt voor de mensen rondom haar. Een van de songs is Where is Bobby Gentry? Wat mij betreft mogen de vele milde schenkers die dit charmante album mogelijk hebben gemaakt best tevreden zijn met hun investering.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 Ook Tracy Bird houdt van tequila in 10 Rounds with José Cuervo. If you really want to know, she comes here a lot. She just loves to hear the music and dance. K-13 Jane is her favorite song. If you play it, you might have a chance. Tonight she's only sipping white wine. She's friendly and fun loving most of the time. But don't ask her on a straight to keep the night. She'll start thinking about him and she's ready to fight. Blames her broken heart on every man inside. a glass of Chablis and some quarters and change. Maybe you can turn her love life around. Then she won't need the salt or the lime anymore to shoot that old memory down. Just remember her heart's on the mend. If you ever come back to see her again, don't ask her on a straight her night. She'll start thinking about him, then she's ready to fight. Blames her broken heart on every man inside. On a straight to King. Crossroads. Well, you thought I'd be waiting up when you came home last night. You'd been out with all the boys and you ended up half tied. But liquor and love, they just don't mix. Leave the bottle or me behind. time. Kees de Haan. NQ Arbuckle staat voor Neville Quinlane, de voorman van de band. Hij heeft een stem om van te houden, korrelig, doorleefd naar rauw. En als de Bos stiekem een broertje ergens in Canada zou hebben, dan zou het tv-programma spoorloos eerst bij hem aankloppen. Dit zijn redders in nood van die goudeerlijke jongens waar je op kunt bouwen als countryliefhebbers. Zelfs al zou er een wereldwijd verbod komen op blokjeshemden, dan weet je dat je altijd nog bij NQ Arbuckle kunt aankloppen. Luister maar naar Red Wine en je weet wat ik bedoel. I'll call you on the grapevine. And if the world hasn't ended, the doors are at nine. There are dark lights and bright lights, and the stars fall like snow in the wintertime. in a St. John's bar, drinking pints with Ron Hunt.